Levi van Eck met het NOS-journaal. De asielzoekers die in Amsterdam-Oost 22 panden hadden gekraakt... zijn de woningen aan het verlaten. Ze waren er eind maart ingetrokken. De groep Wie Are Here zwerft al vijf jaar door Amsterdam... en bestaat uit tientallen asielzoekers. Veel van hen hebben geen papieren en geen recht op opvang. Ze hadden tot vandaag om de woningen te verlaten... anders dreigde een spoedontruiming. Staatssecretaris Visser van Defensie biedt haar excuses aan aan defensiepersoneel... dat heeft gewerkt met kankerverwekkende chroom-6-verf. Ze neemt de aanbevelingen over van het Gezondheidsinstituut RIVM. Slachtoffers en nabestaanden krijgen smartengeld. Defensie wist van de gevaren, maar zei niets tegen de werknemers en bedrijfsartsen... en zorgde ook niet voor een veilige werkplek. Ajax vindt dat het niet aansprakelijk kan worden gesteld... voor het hersenletsel van speler Abdelhak Nouri... De club reageert daarmee op het besluit van de familie van de voetballer... om naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. De familie zegt dat de medische staf niet adequaat handelde... toen Nouri bij een oefenwedstrijd in elkaar zakte. Denemarken wil een hek van 70 kilometer lang bouwen... om wilde zwijnen uit Duitsland tegen te houden. Die kunnen een virus bij zich dragen dat dodelijk is voor varkens. De dieren zijn een belangrijk exportproduct voor Denemarken... De bouw van het hek moet in het najaar beginnen en kost ruim 10 miljoen euro. Liverpool-spits Mo Salah is ondanks zijn blessure gewoon opgenomen in de WK-selectie van Egypte. De bondscoach heeft vertrouwen in het herstel van de sterspeler... die in de Champions League finale tegen Real Madrid geblesseerd raakte aan zijn schouder. Of Salah volgende week vrijdag al kan meedoen aan de eerste WK-duel van Egypte tegen Uruguay is nog even afwachten.